11 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vast wie de chauffeur was van het busje waarmee vorige week op de Ramblas in Barcelona 13 mensen werden doodgereden. Het is, zoals al werd vermoed, de 22-jarige Marokkaan Younes Abou Yacoub. Na zijn daad is hij waarschijnlijk gevlucht door de bekende markthal de Boqueria die aan de Ramblas ligt, meldt de krant El País op basis van foto's. De politie is nog steeds naar hem op zoek. Na maandenlange afwezigheid heeft de Nigeriaanse president Buhari zijn volk opnieuw toegesproken. Buhari keerde afgelopen eindelijk terug uit Londen waar hij een medische behandeling onderging. De regering zei niet wat de president mankeerde en zelf heeft Buhari daar ook niets over gezegd. Wel zei hij in zijn toespraak dat hij opnieuw de strijd wil aangaan met de moslimextremisten van Boko Haram in het noordoosten van Nigeria. Zuid-Korea en de Verenigde Staten beginnen vandaag een tiendaagse militaire oefening. Ze noemen het een verdedigingstraining. Gevreesd wordt dat Noord-Korea daarop zal reageren met bijvoorbeeld de lancering van een raket. China en Rusland hebben voorgesteld om met de oefeningen te stoppen. In ruil daarvoor zou Noord-Korea dan zijn nucleaire programma moeten staken, maar dat voorstel heeft de VS afgewezen. In India, Bangladesh en Nepal zijn 16 miljoen mensen getroffen door overstromingen en landverschuivingen. Volgens het Rode Kruis zijn veel mensen afgesloten van de buitenwereld. Ze hebben daardoor geen elektriciteit, eten en schoon drinkwater. Vooral in Nepal is de hulpverlening lastig doordat het land nog niet goed in kaart is gebracht. Zo is niet bekend hoe de wegen lopen en waar helikopters kunnen landen. Het weer in het noorden schijnt de zon het meest. In het zuiden trekken meer wolkenvelden over. Het blijft vrijwel droog en het wordt 19 tot 22 graden. Vanaf morgen loopt de temperatuur op. Dan kan het 25 graden worden. Woensdag mogelijk zelfs 28 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A2 Utrecht richting Den Bosch een kwartier vertraging tussen Geldermalsen en Zaltbommel. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Dorp 3 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.